In de kop van Noord-Holland is het slecht en ook uit IJsselmeerpolders komen berichten over hevige sneeuwval. Daar zijn de wegen moeilijk begaanbaar omdat de strepen op de weg niet meer te zien zijn. De sneeuwbuien trekken van het westen naar het oosten over het land en met name het noorden en midden hebben daar last van. De sneeuw werd aanvankelijk rond 6 uur vanochtend verwacht, maar rond 4 uur sneeuwde het in delen van het land al flink. De ANWB had gisteravond al gewaarschuwd voor een drukke ochtendspits in verband met de sneeuwval. Het Amerikaanse begrotingstekort loopt komend jaar op tot een recordhoogte van ruim 1000 miljard euro. Een bron binnen het congres zegt dat president Obama dat vandaag bekend maakt. Het Witte Huis verwacht dat het begrotingstekort in 2013 tot de helft zal zijn teruggebracht. Volgens de New York Times wil Obama fors bezuinigen op overheidsprogramma's. De Verenigde Staten evacueren weer zwaargewonde Haitianen. Eerder waren ze daarmee gestopt omdat Amerikaanse ziekenhuizen de garantie van Washington wilden dat de kosten zouden worden vergoed. Nu zijn er goede afspraken gemaakt over de opvang van de zwaargewonde aardbevingsslachtoffers uit Haiti. Albert Heijn heeft de softprijs voor de Nederlandse taal gekregen. De jaarlijkse prijs van de Stichting Nederlands voor het tekortverdoen van de Nederlandse taal. Albert Heijn krijgt de negatieve onderscheiding omdat de Nederlandse tekst op de nieuwe verpakking van de Euroshopper producten heel klein is afgedrukt en de Engelse taal staat er in grote letters op. De lofprijs gaat naar het taalcentrum van de Vrije Universiteit vanwege de invoering van de verplichte taaltoets voor eerstejaarsstudenten. Zangeres Beyoncé is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Grammy Awards. De belangrijkste prijzen voor popmuziek. Beyoncé won vijf Grammys, onder andere voor het nummer van het jaar met haar hit Single Ladies.